Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Sof is zoals verwacht akkoord gegaan met de gevangenenruil. Ruim duizend Palestijnse gevangenen worden uitgewisseld tegen de Israëlische militair Gilad Shalit. Nabestaanden van slachtoffers van aanslagen door Palestijnen hadden petities ingediend om de ruil uit te stellen. Zij vinden dat er geen Palestijnse terroristen mogen worden vrijgelaten. Het Hoge heeft die verzoeken afgewezen. De gevangenenruil begint over een paar uur. Eerst wordt Shalit aan de Israëliërs overgedragen... Daarna komen 477 Palestijnen vrij en over twee maanden worden nog eens 550 Palestijnen vrijgelaten. De landelijke mailstoring bij KPN is opgelost. Door problemen met de server was het e-mailverkeer van ongeveer 375.000 mensen sinds 1 uur in de middag vertraagd of helemaal niet mogelijk. Volgens KPN was er iets mis met de software van de mailserver. Topman Courgeon van Air France KLM stapt op. Zijn vertrek hing al in de lucht na tegenvallende resultaten. Ook had hij volgens Franse media een conflict met bestuursvoorzitter Spinetta. In 2013 wordt Courgeon opgevolgd door een andere Fransman, de Juniac. In de tussentijd nemen Spinetta en oud Kalen topman Van Wijk de honneurs waar. In Jemen is het voor de derde dag op rij tot zware gevechten gekomen. Gisteren vielen bij protesten tegen het regime van president Saleh zeker 18 doden en tientallen gewonden. De gevechten van de afgelopen dagen behoren tot de zwaarste sinds de protesten acht maanden geleden begonnen. Het leger aan de ene kant en demonstranten en jemenitische stamleden aan de andere kant bestoken elkaar met raketten en mortieren. De betogers eisen het aftreden van president Saleh. Die heeft geregeld gezegd dat hij aftreedt, maar tot nu toe is het daar niet van gekomen. Het weer, vannacht regen, een graad of 10. Overdag klaart het in de middag vanuit het noordwesten wat op, dan wordt het 13 graden.